Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf 1 augustus gaan alle sociale huurwoningen in Utrecht naar vluchtelingen. Zes weken lang zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die op een huis wachten als eerste aan de beurt, schrijft de Volkskrant. Zo wil Utrecht in één klap een achterstand inhalen van bijna 500 statushouders die nu plekken bezet houden in een asielzoekerscentrum. Gewone woningzoekenden staan dus even achteraan in de rij. Alleen als ze met nood een huis nodig hebben... kunnen ze dus alsnog snel een huis krijgen. De president van Sri Lanka is het land uitgevlucht. Sinds zaterdag zat hij ondergedoken. Toen bestormden demonstranten zijn paleis. Gisteren probeerde hij al een paar keer op een vliegtuig te stappen... maar dat mislukte steeds, vertelt journalist Davy Boerema op Radio 1. Hij werd tegengehouden omdat hij weigerde de VIP-lounge uit te komen... om zijn eh, paspoort te stempelen. <laughs> En de immigratiediensten niet naar hem wilden komen. Zeiden van kom maar gewoon door de de, eh, ja, de lijn voor de normale mensen zeg maar eh, eh, langs. En dat wilde hij niet. Dus zo miste hij al vanmiddag een paar vluchten. Maar gisteravond laat is hij dus toch vertrokken. In Sri Lanka is het crisis. Er is te, veel, te weinig eten, brandstof en medicijnen. Het is droog en heet in Europa. In verschillende landen zorgt dat voor bosbranden, zoals in Portugal en Frankrijk. En ook in het westen van Spanje is een grote brand aan de gang. Honderden mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Door de sterke wind is het lastig om het vuur te blussen. Hoe win je toch nog het EK terwijl drie sterspelers niet kunnen meedoen? Dat zijn de Oranje Vrouwen nu aan het bedenken. Vanavond spelen ze tegen Portugal, maar keepers Sari van Veenendaal, Jackie Groene en Vivianne Miedema zijn er niet bij. Van Veenendaal is geblesseerd naar huis en na Groene heeft ook spits Miedema corona. Het is ontzettend balen, zegt verdediger Dominique Jansen. Maar dan moet iemand anders maar gaan scoren. Ik denk in het team is er superveel vertrouwen in elkaar dat, dat, ja, dat we dat ja, wel kunnen opvullen. En tuurlijk is het een gemis dat ze er niet is, maar ja, we moeten gewoon vooruit kijken en kijken en eh, ja, gewoon hoe noem je dat? Je moet zeilen met de, of rijlen met de zeilen. Roeien met de riemen die je hebt. Roeien met de riemen die je hebt, ja dat. En de wedstrijd is vanavond om 9 uur. Het weer, de dag begint vrij bewolkt, maar op steeds meer plaatsen komt de zon er doorheen. Er zijn grote verschillen in temperatuur vandaag. Langs de noordkust wordt het 19 graden en in Limburg 29. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk bij de Wijkertunnel. Die ligt in de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tunnel is dicht, dus je moet omrijden via de A22.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 De gemeente Utrecht gaat zes weken lang alle sociale huurwoningen die vrijkomen... toewijzen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Op die manier wil het stadsbestuur bijna 500 statushouders die wachten in één klap huisvesten. De Belastingdienst wist begin 2019 al dat er etnisch geprofileerd werd... in fraudeonderzoeken bij de kinderopvangtoeslag. Dat blijkt uit e-mails die vorige week zijn vrijgegeven, meldt Nieuwsuur. Toch bleef de fiscus het nog meer dan een jaar ontkennen. Limburg herdenkt vandaag en morgen de watersnood van een jaar geleden. Met name Valkenburg pakt uit met herdenkingstochten en muziek. Het weer, eerst bewolkt, maar vanmiddag zonnig bij 19 tot plaatselijk wel 29 graden. heb ik ook twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, een gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Er is zoveel dat je nog kan zijn Kijk maar hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren wat zo van nog te vieren als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer. bij mij Puedo voy para Mayarín. is Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. estás jodiendo la vida.